En nu Poetin gisteren op bezoek is geweest bij de president van het land, Lukashenko, wordt die angst alleen maar groter. Verslaggever Wessel de Jong was bij de grens en ziet dat het daar inmiddels in een fort is veranderd. Allemaal hele verse nieuwe loopgraven die daar zijn uitgegraven tot zelfs in kleine bunkers en zo die daar allemaal gebouwd worden. Allemaal mijnenvelden aangelegd. Eh, de bruggen worden klaargemaakt om opgeblazen te worden. Alle mogelijke wegen worden versperd met bomen en noem maar op. Belarus is tot nu toe nog niet direct bij de oorlog betrokken... maar liet Rusland, Rusland wel acties voorbereiden in hun land. Een man van 28 krijgt een taakstraf van 240 uur... voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Leiden. Vorig jaar zomer deed de man de deur van de taxi open... waardoor een meisje van zeven op de fiets moest uitwijken. Een buschauffeur kon het kind niet meer ontwijken... en daardoor kwam het kind onder de bus. Ze overleed ter plekke. En de medewerker van de gevangenis in Nieuwegein is voorlopig niet welkom op zijn werk. Hij is geschorst omdat hij afgelopen weekend een agent een klap zou hebben verkocht tijdens het uitgaan. Naar drie van zijn collega's die er misschien ook wat mee te maken hebben... wordt nog onderzoek gedaan, schrijft het AD. En in de Oud-Beierland onder Rotterdam probeerde iemand op een wel heel creatieve manier aan een hoge energierekening te ontsnappen. De auto-eigenaar sloot zijn Tesla aan op de lantaarnpaal. De politie zag een oplaadkabel liggen, terwijl er helemaal geen laadpaal in de buurt was. Ze zagen dat de kabel naar de lantaarnpaal liep en dat daarmee geknoeid was. De Tesla-eigenaar is opgepakt voor stroomdiefstal en vernieling. Het weer vanavond, vooral in het zuiden en het oosten nog wat regen. Morgen begint eerst zonnig, later wel bewolking en dan ook wat regen en een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files van spits zijn aan het oplossen of zo niet al opgelost. De meeste vertraging nog altijd op de ring van Amsterdam, de A10 West en de A10 Oost.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 is het favoriete album van de maand. Waging Peace, voorzien van een indrukwekkende albumhoes, is de muzikale belichaming van Alex Williams. En dat is een hele fijne constatering. In Double Nickel laat Alex zich van zijn country rock kant horen. Well, I'm a running down the old double nickel interstate 55. Yeah, heads or tails by the luck of the tongs make the Memphis show long. cows cutting through the cornfields out of St. Louis to the Arkansas state line. Well, I'll be counting on you te groeien als artiest en songwriter stelt Matt Castillo. Corazon is net uit. Het is niet altijd gemakkelijk gegaan, maar ik werk er altijd aan. Mijn doelen zijn vrij eenvoudig. Blijven schrijven en opnemen. on with no clear destination. You and I should have a talk about our situation. You think by now you let it go, it's so long overdue. Why can't you accept the fact she and I are through? Corazón, mi corazón of your own. You're doing things a heart should never do. Corazón, mi corazón, leave her it's over, let it go. She ain't coming back. Corazón, mi corazón, you have a mind of your own. You're doing things a heart should never do. Corazón, mi corazón, leave her memory alone. into. Corazón, mi corazón, leave her memory alone. Cause if you don't, you just might break into. de cover van deze week. Verschillende zangers in de country, folk en pop genres hebben If We Make It Through December van Merle Haggard gecoverd. En daar kan de versie van Lady Dan en Salen aan toegevoegd worden. is uitgegaan met iemand die eigenlijk niet geliefd was, legt Katie Offerman uit. Niet bellen, laat wegblijven, dronken thuiskomen, gek doen, jongens en meisjes zijn er allebei schuldig aan. Als we die mensen in ons leven vinden, hoeven we ze niet te proberen te helpen, maar moeten we ze gewoon vertellen dat ze de weg op moeten en een hond moeten nemen. Want dat is het enige op aarde dat van ze zal houden.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 By a Weekend is de eerste song. Fly en Flyride Boys ook verschillende malen in ons land geweest, maar tegenwoordig horen we weinig of niets meer van deze formatie. My Time Will Come Someday en Honky Tonk Queen herinneren ons aan die optredens. My time will come someday No matter what you say You can turn me down somebody new My heart is aching too Well, you can turn me down and have your way My time will come someday My time will come someday No matter what you say You can turn me down and have your way My time will come someday Crossroads. Country Flashback. just how to show it honky-tonk queen. You're so good looking. Well, I bet you know you're the cutie of this time. Canadese zanger Johnny Reed staat algemeen bekend om zijn lyrische eerlijkheid en muzikale bekwaamheid, zoals blijkt uit een uitgebreide catalogus van hitnummers, platina verkopende albums, 26 Canadian Country Music Awards en 6 Juno Awards. In Old Black Mercury horen we deze klasbak. Crossroads. Country muziek uit alle windstreken. Dan Washburn is in ons land bekend geworden als zanger van South Mountain en als voorganger van Kirk Bernard. Hij vormt de opmaat met Christmas in the Country naar Steve Petico die ik zo meteen in de spotlight zet. old house Especially this time of year Snow is blowing through the oak trees Youngins grinning ear to ear Mama's busy in the kitchen Making way more than we need feels like heaven by the fireplace Lights are twinkling on the tree Pretty bows and pretty paper Pretty wonderful to be It's Christmas in the country When all the world is right There's nowhere else on earth I'd rather be It's Christmas in the country Christmas Eve we'll all be singing Jingle bells to silent night Church bells will be ringing Everything is merry and bright Santa Claus is coming Santa Claus is coming tonight It's Christmas in the country And all the world is right There's nowhere else on earth I'd rather be And home, sweet home Making merry yeah, there's Christmas in the country. When it comes to Christmas wishes, there's just one thing on my list. Let's find a little mistletoe Christmas in the country. Man, I love this old house. In the Spotlight. De Canadese gitarist Steve Petico kondigt zijn bewerking van Ramblin zelf aan. Hij is absolute topklasse en ik heb menig gitarist vol verwondering gezien bij zijn optredens. So I grabbed my Hopkins, and we're doing a South Mountain record about I don't know six or eight records ago, and I um, I just started playing. I don't even know what the mic was. It could have been a 57. I'm not sure, but I just sounded really good in the headphones, so I just started playing this. <laughs> Het is ongelooflijk om naar de bewegingen van je vingers te kijken. En zo is het. It's incredible watching your hand. Crossroads. Kees de Haan. Clay Hollis groeide op in Texas en begon al op jonge leeftijd met muziek maken. Op zijn zeventiende ging Hollis op pad om merchandise te verkopen voor John Wolfe. Terwijl hij op tournee was met de Texaanse countryster, ontdekte Clay een carrière in de muziek en toeren werd zijn passie. Hij verliet al snel het team van Wolf om aan zijn eigen reis te beginnen. Honky Tonk Heartache is een van zijn songs. honky tonk heartache. Don't wanna see your little heart break. But if you're looking for a good time, we'll burn it down for one night. Yeah, but I'll give you fair warning. Ain't gonna be there in the morning. So let's fish a good bait. I'm gonna shoot you straight. Hey, won't you start thinking that I'm the kind of settled down? Cause you and me, baby, get a little crazy, let me tell you I'm going ziens samen met Ashley Cook en Jimmy Allen. Tot volgende week. Dag. from a deal that will never work I know we're just putting off the hurt But right now I'm missing allemaal fijne dagen en een voorzitter.